Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Kazachstan vraagt Nederland om hulp bij grote overstromingen. Er komt een enorme hoeveelheid smeltwater uit de bergen daar... waardoor er overstromingen zijn en inmiddels 120.000 mensen hun huizen hebben moeten verlaten. Het gebied waar het om gaat ligt op de grens met Rusland. Maar met Rusland heeft Kazachstan geen goede band... en dus verwachten ze daar geen hulp van. Nederland is nu gevraagd om te helpen. De overheid heeft nog niet op het verzoek gereageerd. Bij zware Israëlische beschietingen in Gaza zijn vandaag tien doden gevallen, meldt de nieuwszender Al Jazeera. Bewoners van Centraal en Noord-Gaza zeggen dat het Israëlische leger de aanvallen daar flink heeft opgevoerd. Daarbij zouden drones, straaljagers en grondtroepen worden ingezet. Israël voerde afgelopen nacht al zware luchtaanvallen uit op meerdere plekken in de Gazastrook. De politie heeft een Amsterdammer van 24 opgepakt. Die wordt verdacht van zware mishandeling in Den Haag. Hij wilde op het Malieveld naar de kermis. Maar toen een beveiliger hem wilde fouilleren, ontstond er een worsteling. De beveiliger werd met een nekklem vastgehouden en raakte gewond. De Amsterdammer moet morgen voor de rechter komen voor poging tot doodslag of zware mishandeling. En ondanks strenge afspraken ligt er nog steeds snoep in de winkel met tekenfilmpersonages, zoals deze. Ja, pop, troll, veel ouders kunnen dat meezingen. Ook zien kinderen nog veel reclames eh, voor ongezond eten op sociale media of bij een sportclub. Vijf jaar geleden sprak de voedingsindustrie af dat dat echt niet meer mocht. Maar uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat kinderen dus toch nog getarget worden door reclamemakers.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 dat je af en toe denkt van... joh, eh, wat gaan we toch in die playlist zetten? En dan ben ik blij dat jij af en toe gewoon eens even... de heel diep induikt in dat muziekarchief van ons... om daar eens wat leuke pareltjes van naar boven te halen. Ik stof af en toe even wat af. Heel goed. We gaan weer naar de digitale brievenbus. Eh, brievenbus? Brievenbus, wil ik zeggen. <laughs> Via 06-428-44375, ons WhatsApp-nummer... kregen we de nieuwste single binnen van Glenn Levy of Levy. Moet ik even... Eh, eh, ik hou Ik weet niet precies hoe ik het uitspreek. Hij komt uit Australië en maakt een mix van eh, country en rock'n'roll. En dat hoor je dus ook op zijn nieuwste single. En die heet She Don't Care. I've been traveling down this highway, ain't seen much of anything. Gotta find a place to rest a while, but I just can't seem to win. Driving so fast that I just can't see the signs. Had a fight with my baby on the phone the other night. wait no more. Come on home now, baby, or I'm walking out that door. Big wheels turning, kicking dust up everywhere. I've gotta work, make a living. I don't, she don't care. When I get home, I'm gonna walk right through that door, and I say, get your things together. I don't want you here no more. Heading back to work, cause she's as happy as can be. But I know it won't be long before she craves some company She'll call me up again and then we'll get into a fight And I'll say, hang on now, baby, it was just the other night She'd say, hurry home things together. I komt van de linker draaitafel. It was the little things that caused my tears to start. It was the little things that made gingen terug naar 1968. En zoals Joop zou zeggen, een heel goed jaar. Heel goed jaar. Ja, absoluut. Want dat is het jaar waarin jij geboren bent. Ja, joh. Ja, joh. Skeeter Davis en Little Things Got Big. Ik heb wat Amerikanen voor je klaarstaan. Dit is Mandolin Orange en Little Worlds. stops and the rock slides through the clouds. Cause this whole world's gonna shake someday and I'll be somewhere. Zoals elke week ben je van ons gewend dat er ook een Nashville Spiegelplaat op de playlist staat. Laten we daar nu aan toe zijn. Jawel. Het origineel komt uit 1974 en we hebben er een coverversie bijgepakt uit 1977. Van Lee Towers tot een Toby Keith. Er zijn diverse artiesten die dit nummer hebben opgenomen. Maar in 1974 is dus Gordon Lightfoot die het voor het eerst uitbracht. En in 1977 werd het dunnetjes overgedaan door Mac Wiseman... die er een heel klein bluegrass sausje overheen knalde twee keer Sundown. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I can see her lying back in her satin dress In a room where you do what you don't confess see her looking fast in her faded jeans. She's a hard-loving woman, got me feeling mean.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 She has been looking like a queen in a sailor's dream, and she don't week Gordon Lightfoot en Mac Wiseman twee keer Sundown. En de volgende keer, ja, geen idee wat we dan weer uitgezocht hebben, maar heb je suggestie, mag je dat natuurlijk altijd laten weten. Je kan ons e-mailen en dat doe je via info@nashvilleradio.nl en vermeld dan in de e-mail eventjes om welke plaat het gaat, welke twee versies je daarvan zou willen horen. Maar je mag het ook natuurlijk even naar ons appen via 06 We gaan naar de digitale briefbus. Daarvoor gaan we naar Engeland voor de nieuwste single van Morgan Way. Dit is Don't Turn the Lights On Yet. start from the beginning when we were singing then you let the wolves in now geluisterd naar Nashville met Astrid van der Kaai.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 We gaan naar de laatste digitale brievenbus-inzending. En dat is de nieuwste single van Sonny Morgan. Voordat Sonny met muziek maken begon... was hij een succesvolle autoverkoper... die zelfs onder andere aan Willie Nelson en George Strait auto's verkocht. Het was George Strait die Sonny uitdaagde... om iets met zijn passie muziek te gaan doen. En ja, de rest is geschiedenis. Sonny Morgan dus, met zijn nieuwste single She Calls Me Cowboy. got on. When she's in the mood for sipping whiskey and drops a needle on that song, she calls me cowboy, and she's got my attention. She calls me cowboy. ervaring van je dag. Je luistert naar Nashville. one who's returned No one's gotta tell me You never really got over her just go where you go and do what you do and be who you want to be. But when she burns you again and your phone doesn't ring, baby, it's me. muziek uit de jaren 80 staan bij ons op de playlist. Want we gaan naar 1989, of we gingen naar 89. Mary Champagne Carpenter and Never Had It So Good. Je hebt nog twee nummers te goed van ons Spotlight album. En dat is deze keer het nieuwe album van Casey Musgraves. Dat heet Deeper Well. En je hebt nog twee nummers te goed. De eerste is Moving Out en daarna Dinner With Friends. Dit is het Nashville Spotlight album. much space. It was way more than just a place, wasn't it, babe? The bedroom where you pulled me in. I found out love could start again, start again. And that big tree in the front yard lost a limb. It almost crushed your car what it did. Yeah, we kept living in the house, planting roses all around. anyway Spotlight album. ago Rasta. Tammy Jones, Robinette and the Drive and The Colors That Never Ran. Het zet alweer op. De show is alweer klaar voor deze week. Maar niet getreurd, volgende week zijn we uiteraard weer bij je. En ik heb nog voor je klaarstaan Deborah Parler met Closing Time. Heel toepasselijk. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Joop, jij ook weer bedankt.